Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A58 is vanavond een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde tussen Rukven en Roosendaal-Oost. Meerdere mensen raakten gewond. De snelweg blijft waarschijnlijk de hele nacht dicht. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Verkeer kan via de A16 en de A17 omrijden. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden uren stil op een snelweg door zware sneeuwval. De problemen zijn het gevolg van storm Juan. Die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. De temperatuur in de regio waar de automobilisten vaststonden ligt rond de min 13 graden. Vanaf morgen zet naar verwachting de dooi in. Vijf middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om vijf van de acht vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Dat zich richt op kleinschalig onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer daar. Twee van de scholen worden door de inspectie gedwongen de deuren te sluiten. Het gaat om scholen in Utrecht en Capelle. De andere locaties kozen zelf voor sluiting. Excelsior heeft een einde gemaakt aan een slechte reeks in de eredivisie... door te winnen van Heerenveen. Het werd 3-0 in Rotterdam. Na tien wedstrijden zonder zegen kon Excelsior zo voor het eerst sinds 1 oktober weer drie punten bijschrijven... en sprong daarmee zes plaatsen omhoog op de ranglijst. In de eerste divisie is koploper Willem II tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg uit Tilburg speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Het weer overwegend helder met soms wat bewolking.